met het NOS Journaal. Het Oostving. De autoriteiten melden zeker twee doden en meer dan 200 gewonden. In de stad Hualin is een hotel deels ingestort. Vermoed wordt dat er mensen in het gebouw zitten opgesloten. Vlakbij het hotel is te zien hoe de weg is gescheurd. Ook hebben hulpdiensten uit voorzorg een brug gesloten. Honderden huishoudens zitten zonder stroom. De aardbeving in het oosten van Taiwan had een kracht van 6,4. Nog eens drie leden van Forum voor Democratie klagen over te weinig democratie binnen de partij. Ze sluiten zich aan bij twee leden die eerder al klaagden en maandag uit de partij werden gezet. In een brief die NRC heeft gepubliceerd spreken de drie leden van een keurslijf en een angstcultuur. Een grote groep intimie rond partijleider Thierry Baudet zou al tijden aandringen op meer democratie. Toch zeggen de drie klagende leden dat ze nog steeds achter Baudet staan... en dat ze zijn uitgenodigd voor een gesprek met het partijbestuur. Baudet zelf ontkent dat er onrust is in zijn partij. In Florida is de nieuwe raket van het bedrijf SpaceX van Elon Musk gelanceerd. Rond kwart voor tien Nederlandse tijd vertrok de Falcon Heavy raket voor zijn allereerste testvlucht. De lancering was zo'n twee uur uitgesteld vanwege het weer... Twee zijraketten zijn alweer geland. De centrale raket heeft een ruimtecapsule gelanceerd met daarin een rode Tesla. Mogelijk zal de elektrische auto honderden miljoenen jaren in een baan om de zon zweven. Het succes van de Falcon Heavy is belangrijk voor SpaceX... omdat het bedrijf nog meer lanceringen voor de Amerikaanse overheid wil uitvoeren. Er is gevoetbald in de eredivisie. één wedstrijd vanavond. Pek Zwolle won op eigen veld met 3-2 van Heerenveen. Het weer nog, het blijft vannacht helder bij min 4 tot min 8. In Limburg kan nog wat lichte sneeuw vallen. Morgen wordt het zonnig en droog, weinig wind en ongeveer 2 graden.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 You remember, it's been a cold December. Cause everybody, let's go to Santa's party. It's Christmas time, Christmas time. Christmas time, Christmas time. Everybody will need somebody. It's Christmas time. Come on, it's cold outside. You better stay here by the fireside, by the fireside.